Raymond Seré met het NWS-journaal. Bij een zware explosie in het centrum van de Turkse hoofdstad Ankara zijn doden en gewonden gevallen. Met een bomauto zou een zelfmoordaanslag zijn gepleegd. De aanslag vond plaats bij een bushalte in Kizali, een wijk met veel winkels en restaurants. Er is een groot aantal ambulances en politiewagens uitgerukt. En door de explosie werden ook veel bussen en andere voertuigen beschadigd, meldt de Turkse tv. Gewapende mannen hebben een aanslag gepleegd bij een hotel in Grambassam aan de zuidkust van Ivoorkust. Volgens bronnen bij de politie van het land zijn er minstens twaalf doden gevallen, onder wie vier Europeanen. Vier mannen zouden het vuur hebben geopend op mensen op het strand en het buitenterrein van hotel Etoile du Sud. Het hotel is populair bij Franse toeristen en bij diplomaten. De daders droegen bivakmutsen en waren gewapend met machinegeweren en granaten. De Duitse antimigratiepartij Alternatieven voor Duitsland, AFD, heeft volgens exit polls flink gewonnen in de drie Duitse deelstaten waar vandaag verkiezingen werden gehouden. De CDU van bondskanselier Merkel verloor in Rijnland-Palts, Sachsen-Anhalt en Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg worden de Groenen voor het eerst de grootste partij. In Rabat, de hoofdstad van Marokko, is massaal gedemonstreerd tegen de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-moon. Die had de westelijke Sahara eerder deze week door Marokko bezet gebied genoemd en daarmee de woede van Marokko over zich afgeroepen. Ban Ki-moon deed de uitspraak na een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Algerije, waar veel oorspronkelijke bewoners van de westelijke Sahara verblijven. In de Belgische stad Ninove is een auto ingereden op het publiek... tijdens een jaarlijkse bijeenkomst voor Volkswagen-kevers. Daarbij zouden vijf mensen gewond zijn geraakt... van wie er twee slecht aan toe zijn. De bestuurder van een van de wagens zou met zijn voet van de koppeling gegleden zijn... waardoor hij de controle over de auto verloor. En dan het weer, vannacht helder, lichte vorst.